uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie gaat komende week langs scholen om voorlichting te geven over nepwapens. Kinderen worden opgeroepen om speelgoedwapens niet mee naar buiten te nemen. Dat kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren... omdat sommige neppistolen niet van echt te onderscheiden zijn. De campagne richt zich op kinderen uit groep 7 en 8... en de eerste twee klassen van de middelbare school. Het noodweer heeft gisteravond en vannacht op een aantal plekken geleid tot overlast. In Zeewolde sloeg de bliksem in een woning en bij de brandweer kwamen veel meldingen binnen van wateroverlast en omgewaaide bomen. In Venlo is het zomerparkfeest ontruimd vanwege naderende onweers en hagelbuien. 15.000 bezoekers moesten het terrein voortijdig verlaten. Een aantal andere evenementen zoals een bloemencorso in Vollehoven en een gondelvaart in Giethoorn zijn afgelast vanwege het slechte weer. De Boliviaanse autoriteiten hebben drie leiders van de Mijnwerkersbond opgepakt voor de dood van de onderminister van Binnenlandse Zaken. Het zijn de voorzitter van de bond en twee naaste medewerkers. De onderminister werd eerder deze doorstakende mijnwerkers ontvoerd en doodgeslagen. De regering houdt de vakbondstop mede verantwoordelijk. Daarnaast zijn in het onderzoek naar de moord 40 mijnwerkers opgepakt. Ruimtesonde Juno vannacht op slechts 4200 kilometer afstand van het wolkendek van Jupiter langsgevlogen. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig zo dicht bij de planeet in de buurt is gekomen. Onderzoekers doen via de zonde onderzoek naar de planeet. Het kan nog dagen duren voor de eerste data beschikbaar zijn. En dan nog het weer.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 Tick, tick, tock. Rumors turn the meals back home. Parking lot kids with the speakers blown. We didn't turn it on, but we can't turn it off, off, off. Sometimes I wonder, how did we get here? Seems like all we ever hear is no. and money and politicians talk, talk, talk. But there really ain't no conversation, ain't nothing left of the imagination. Trapped in our phones and we can't make it stop, stop. This noise, yeah, we scream, yeah, we shout. shade and noise. All the floors, all the walls, they all shake with noise. We can't sleep, we can't think, can't escape the noise. We can't take leidraad voor de huidige country scene blijft de Billboard hitlijst. Door mij is die al lang losgelaten omdat er veel muziek in staat die nauwelijks nog iets met het genre country te maken heeft. Toch wil ik alle luisteraars wel een beetje op de hoogte houden van de actuele hits. Vandaar dat ik er nu een drietal laat horen. De eerste die je hoorde was Kenny Chesney met Noise. Big and Rich krijgen steun van Tim McGraw als ze Lovin' Lately ten gehore brengen. Blake Shelton is de laatste die aan bod komt. She's Got Away With Words. Veel luisterplezier. Out with my friends and here it goes again. Somebody asks me where you're at. I don't know what to say. I've tried you every day. It's been so long since you called. I bet you're having a real good time, but I what you're doing tonight and who you're holding close. I don't really wanna know who you've been loving lately, who you've been calling baby, who you've been running around this tell all town. I guess she finally got the best of me. Yeah, she thought I'd feel it was something real. Now everything you said is lying in our bed like shattered glass against my back. The way you got me just blows my mind.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 Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt in hurt, she put the why in try, she put the SOB in sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got a way. She's got a way with words. Yes, she's got way. like I do. Lying, cheating, screwed. Yeah, all the words I thought I knew. They got a brand new meaning now. She put the hurt and hurt. She put the why and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X in sex. She put the love She put the Y and try. She put the SOB and sober. She put the hang and hangover. She put the X and sex. She put the low and blow. She put a big FU in my future. Yes, she's got a way. She's got a with words.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 Kirk Bernard zingt mijn favoriete song van dit album, Put the Quarter in the Jukebox. Somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. tell our friends I never am alone. But I'm afraid they'll know it. Yes, I'm afraid I'll show it. Cause all I ever play is that same old song. So somebody put a quarter in the jukebox certain hurting song. That So somebody put a quarter in the jukebox. Somebody play that certain hurting song. Dit is het soort album dat in je trekt en dat houdt je aan het luisteren om te horen wat er nog meer komt. Dit gecombineerd met haar zang en songwriting maken dat Carissa Lee met Better Than I've Been een smaakvol product aflevert. Lemonade is een van de songs op het album. 1994 verscheen het debuutalbum What a Crying Shame van de Mavericks. En vanaf die tijd timmeren ze aan de weg. Hun songs kennen soms een broeierig sfeertje en zijn vaak een mix van country, rock, pop en Latin.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 Het is het eerste album sinds Outlaw in 2010 verscheen. De eerste single afkomstig van dit nieuwe album is Autumn Is Me By Now. Real Country see her lying in the window again. I drive by, but I can't go in. She's got her space, I've got my pride. I can see her silhouette. She's at that ought to miss me by now. She ought to pick up that phone John Fogerty, die het nummer schreef, verklaarde in interviews dat het nummer ontstond als gevolg van de destijds toenemende spanningen binnen de band. Broer Tom Fogerty verliet Creedence Clearwater Revival na het uitkomen van Pendulum. Have You Ever Seen The Rain was in het voorjaar van 1971 in Nederland goed voor een top 3 notitie. De original van deze week. Net als Ashley Monroe en Casey Musgraves maakt Brandy Clark muziek die het in de Verenigde Staten uitstekend doet, maar die in Nederland over het algemeen niet op heel veel sympathie hoeft te rekenen. Ook Brandy Clark zit immers redelijk dicht tegen de Nashville Country aan en daar kunnen we in Nederland slecht tegen. De twaalf verhalen waaronder Stripes op het album 12 Stories zijn verhalen vol ellende die op prachtige wijze worden verteld. 12 Stories is het debuut van Brandy Clark maar de songs op de plaat klinken volwassen en zitten knap in elkaar. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. The Angels Rejoiced Last Night kunnen we in heel wat verschillende versies. Volgens mij waren de Tumbleweeds er in Nederland het eerste mee. Ricky Cole, de ega van Leo Blokhuis, is van de partij met Drinking in My Sunday Dress. Van veel recentere datum, namelijk dit jaar, is het album Nash Vegas van de Music Road Pilots.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 How can I get to sleep with all this buzzing in my head? which is always by my bed. From time to time, I give her the rattle to make sure that it's not dead. the cheating cat. Crossroads, Kees de Haan. think she was het blokje country uit eigen land. Cody Riley was onlangs te zien in de Jack Ingram Acoustic Motel onder Texas Scene met Ray Benson Music. Cody besprak zijn nieuwe album Dozen Dead Roses, geco-produceerd door Wade Bowen en Ross Smith. De huidige single Something I Wrote krijgt veel airplay. Ik heb echter gekozen voor Sad Songs. she pulled up a chair. She said, Well, hey, cowboy, I think I caught your stare from across the room. If you'd like to dance, just ask me to. I don't mind if I do, but to tell you the truth, really don't think I'm your type. Cause tonight I got a heartache I can't get off my mind. There's a waiting in line to spin you around that old dance floor. Cause I don't wanna waste your time. Tonight I'm in the sand. tilted my hat. By the look in her eyes, she wouldn't turn in back. And I couldn't help but notice the faded white line on the finger of her left hand. said, I'm dealing with a heartache of my own. And these flashing lights ain't really what I want. So I'm coming in here, sheer beats. South Mountain levert met kicken en swingen een uitstekend album af. Rock and the Square Dance is een van de songs op het album. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Donna Maria met Run. get there till I get there. Loop en kijk niet om, of zoals Carolyn Mark zegt, walk and don't look back. Zij zegt het en ik doe het. Ik ben er zo weer met nog een uur country. Zometeen nog een uur country. No more polka dots, no more black, no more KFC. Fast food forward, don't look back, this is the new telephone rings as we bridal key. Loused up my backup planner under the nearest man who knew I'd meet you. Habitat is key to wildlife. comes up so fair, And the blinking lights have done me, though I've never eaten there. Neon glow, the cherry blossoms up so fair.